Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vrachtwagenchauffeurs zijn klaar met gevaarlijke situaties op de snelweg. Het gaat vooral om brake-checking. Automobilisten die vlak voor een vrachtwagen op de rem trappen. Uit het Nationaal Chauffeursonderzoek blijkt dat bijna 9 op de 10 truckers er last van heeft. Wij hebben een collega ingehaald en wij zijn dan weer op de rechterrijstrook En we worden dan gebrake-checked door die schrikreactie moeten wij ook abrupt remmen. En de mens daarachter remt en remt en remt. En ja, zo ontstaat er een file. Maar er kan dus ook een ongeluk of kettingbotsing ontstaan. Link vinden de truckers. Ze hopen dat automobilisten ermee stoppen. In de Amerikaanse staat Michigan heeft een leerling op zijn middelbare school om zich heen geschoten. Drie medeleerlingen overleefden het niet, acht anderen raakten gewond. De dader had het wapen van zijn vader bij zich. Waarom hij schoot weten we niet. Goed nieuws voor fietsers. De vier grote steden willen op bijna alle wegen in de stad de snelheid verlagen naar 30 km per uur, staat in het AD. Op die manier zouden er minder verkeersslachtoffers moeten vallen. In Amsterdam kan je boodschappen doen in een omgekeerde supermarkt. supermarkt. Ik heb het geprobeerd, maar ik krijg het, niet over mijn, eh, krijg het niet over mijn lippen. Ja, dat is de supermarkt, maar dan achterstevoren. En de naam zegt het al, in plaats van dat je spullen meeneemt... leg je spullen die je over hebt terug in het schap... Die gaan naar de voedselbank. Deze jongens hebben de soepvoorraad in de winkel even aangevuld. We hebben soep, soep gedoneerd. Soep, ja, tomatensoep en uh, erwtensoep en eh, kippensoep volgens mij, ja. Dus, en nou ook nog de vegetarische variant eh, voor de zekerheid. En de boodschappenactie duurt nog drie dagen. Het weer, het is een wisselvallig dagje met regen. In het noorden en westen ook flink wat wind. Het is wel vrij zacht, 10 graden. Morgen ook buien en kouder, een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio viel eh, op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Blarikum en Muiden. 11 kilometer met een half uur vertraging. Ze zijn er bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. En daarvoor is de rechte rijstrook dicht. En 10 minuten vertraging op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Het is file rijden over 4 kilometer tussen Almere Poort en knooppunt Muidenberg.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 Sinds hij meedeed aan de beste zangers heb ik bewondering gekregen voor Diggy Samen met J.W. Roy is zij te horen in Treur Niet. Suzanne Frik horen we met Dromen in Kleur. En tenslotte het indrukwekkende Misschien huil ik niet hard genoeg van Bolland en Bolland.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 Bij de dingen die zijn misgegaan. Bij elke tegenslag en traan. van The Queen of Rockabilly, Wanda Jackson, met songs van een album uit 1961. We luisteren naar Kansas City en Lonely Weekends. Hoewel ze nog altijd actief is, komt er weinig nieuw werk meer uit van Wanda. De titelsong van het uit 1961 daterende album staat ook scherp. I'm going to she left me. I'm as lonely as I can be. Zack Brown Band is een formatie waar we in ons land nauwelijks van horen. Heel jammer als je naar songs luistert als The Comeback, Wild Palomino en Fun Having Fun. Triple play. Triple play. Triple play. There's no steel on the factory line, no crops in the field. No singing on the stage, yeah, we know how you feel. There's a thousand empty classrooms, broken glass in the streets. Old glory hanging on houses we're not supposed to leave. It may different colors to break the chain of indifference to serve one another for the future of our children, new American dream for the future of our children. that song sounds sad on an old Gibson. It only gets better played a thousand times. Like an old Georgia pine, can't pick up and run from this route. Hard work still works And this collar on my shirt's still blue I'll never stop loving you A broke heart keeps breaking Sitting at a bar The whiskey's a band-aid That just leaves more scars like an old Georgia pine, he pick up and run from its roots. Home is still home, no matter which road you choose. You can't put reins on a wild palomino when you won't make a rolling stone stay. Long as God's still at church fireworks still works And that collar on my shirt's still blue I'll never stop loving you I can't change your mind Can't change the weather If you need some time to run free made you a promise for worse or for better Even though missing you's killing me You can't put reins on a wild palomino And you won't see this old cowboy cry Long as God's still at church hard work still works And that collar on my shirt's still blue I'll never stop loving you stop loving for flames. I remember feeling grateful that the fire was now contained. The fireman had a hose and my daddy had a bell. He said, What do you have to say for what you've done? I just felt that it's fun, have fun. There's only so many trips round the sun. gotta be tough. Well, you're tough. If you're smart, you might miss the thrill of blowing things up. That's enough of life that's boring. And the worst decisions make good stories. Grab your helmet and your cape. Break a leg, duct tape or straight. Chicks dig scars and get well cakes. Fun, have some fun. There's only so many trips around the Nederpop-hits uit het verleden. Air Bubble met Racing Car. G-Race met Manhattan. En The Cats, de Nederpopformatie die het meest voorkomt in de nieuwe aflevering van de Evergreen Top 1000 met rock and roll. Triple Play, een greep uit het verleden. If he'd known it all before, he'd drive no seventeen. He left us a year too he would try to change his life. He was reaching out for the moon. And Tommy bought just like home Out all your ways 78's and all And I sat by my record player Playing every note they played And I watched them all on TV making Every move they made Rock and roll I gave you all the best years of my life All the dreams sunny Sundays, all the moonlit summer nights, I was so busy in the back room, writing love songs to you while you were changing your direction. You never even knew that I was always just one step behind you. 66 seemed like the year was really going somewhere. We were living in San Francisco with flowers in our hair, singing songs of kindness so the world would understand that the guys and me were something more than just another band. And then 69 in LA came around so soon, we were really making headway riding lot to choose, and we must have played the wildest stuff we'd ever played. The way the crowds cried out for us, well, thought we had a play. Rock and roll, I gave you all the best years of my life, all the crazy, lazy young days, all the magic moonlit nights. I was so busy on the road, singing love songs to you while you were changing passion I never even knew I was always just one step behind me do, do, do. finally I sold my old guitar She tried to help me understand I'd never be a star Het album 30 van Adele is net uit, maar is nu al het best verkochte album van dit jaar. Triple Play in the Spotlight. become a version of a person we don't even like fun But now I only soak up wine They say to play hard, you work hard Find balance in the sacrifice and Yet I don't know anybody who's truly satisfied You better believe in child. trying about. But because of that period of time, even though it was so much fun, I didn't get to go on and make new memories with him. There was just memories in a big storm. Tot volgende week. Dag. wide I'll be the one To catch myself this time Trying to learn to lean into it all Ain't it funny how the mighty fall Looking back, I don't regret did a thing. Yeah, I took some bad turns that I am owning.